Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat door met de rechtszaak tegen twee verdachten... van het lekken van vertrouwelijke informatie bij de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Volgens het OM is er genoeg bewijs dat de twee hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden de verdachten zijn een raadslid en een voormalig wethouder. De zaak kwam deze zomer stil te liggen toen bleek dat bij het onderzoek... ook de telefoongegevens van een journalist waren gebruikt. Dat had volgens justitie niet gemogen. De gegevens zijn vervolgens verwijderd. Volgens het OM is er nog altijd genoeg bewijs over... en daarom gaat de zaak toch door. In Nepal is een Nederlander veroordeeld tot zeven jaar cel... voor het jarenlang seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Met onderzoek naar de man van 66 kregen de Nepalese en de Nederlandse politie... hulp van kinderrechtenorganisatie Terde Zom. De veroordeelde werkte in Nederland als kinderpsychiater. In juni werd hij op een hotelkamer in Kathmandu betrapt met een 15-jarige jongen. na zijn huis in Friesland doorzocht en werden zijn computers in beslag genomen. Negen bedrijven die veel Gronings gas gebruiken... worden wettelijk verplicht om daar voor oktober 2022 mee te stoppen. Ze moeten overstappen op geïmporteerd gas uit het buitenland... of een duurzame oplossing zoeken... omdat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd. Het zijn onder meer energiecentrales en chemische bedrijven. En 50PLUS heeft dit jaar per Kamerlid de meeste cadeaus gekregen... staat in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. PVV en Forum voor Democratie hebben geen enkel cadeau... van boven de 50 euro geregistreerd. Het duurste cadeau was voor de VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Hij kreeg een horloge van bijna 4000 euro... bij de verkiezing tot best geklede man van het jaar. Het weer nog. Vanavond vallen er nog op enkele plaatsen buien. Vannacht is het eh, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen een enkele bui. wordt dan een graad of 8. En woensdag herfstachtig met regen en wind en 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten vertraging. A7 Saandam richting Hoorn tussen Saandam en Purmerend 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer 8 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzenveld... Amsterdam Buitenveldert 7 minuten vertraging.